Alleen het verspreiden van de examens ging niet altijd vlekkeloos, zegt het college voor examens. Een aantal dozen met examens raakte kwijt en sommige scholen kregen een verkeerde bijlage bij het VWO-examen scheikunde. Eén vraag uit dat examen is daarom geschrapt. In het VMBO-onderwijs deden 23.000 leerlingen examen op de computer. Dat experiment wordt volgend jaar mogelijk uitgebreid. Vanmiddag krijgen leerlingen van HAVO en VWO te horen of ze zijn geslaagd. VMBO'ers kregen gisteren al uitsluitsel. In de Tweede Kamer zijn de nieuwe Kamerleden beëdigd. Gisteren werden de vertrekkende leden uitgeluid en vandaag is het de eerste dag voor de nieuwelingen. De bewindslieden Klink en de Jager zitten voor het eerst in de Kamer. Dat geldt ook voor PvdA-leider Cohen en oud-minister Plasterk. Bij de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer droegen de Kamerleden van de ChristenUnie een kruis. Ze willen daarmee aangeven dat je je geloof publiekelijk moet kunnen blijven uiten. Volgens de ChristenUnie is de geloofsvrijheid in Nederland en daarbuiten niet meer vanzelfsprekend. Nederlanders die op vakantie gaan naar Zuid-Frankrijk kunnen de regio die is getroffen door noodweer voorlopig maar beter mijden. Dat zegt de Nederlandse honorair consul in het gebied. Hij wordt erin bijgevallen door de alarmcentrales. De schade in het rampgebied is groot. Veel campings zijn verwoest. Het zal zeker tien dagen duren voordat vakantiegangers er weer terecht kunnen, zegt de Nederlandse honorair consul. De werkloosheid is licht aan het dalen. Het aantal mensen zonder baan is nu 431.000, 7.000 minder dan in april. Daarmee komt het percentage werklozen op 5,6. Het CBS wil nog niet spreken van een trend, nu er twee maanden op rij sprake is van een daling. In de cijfers zijn zelfstandigen zonder personeel niet meegeteld. Veel van hen hebben door de economische crisis minder of geen werk. Het weer in het zuiden enkele wolkenvelden, verder overal zonnig. Er is 20 tot 23 graden. Vanaf morgen meer bewolking en kans op een bui.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 And there's a thousand ways you can skin it. I confess